examens Spaans, Turks en Arabisch en daarin deden 2300 leerlingen van HAVO en VWO mee. Het weer, in het noorden en het midden regen. In het zuiden is het vaker droog met af en toe zon. En langs de noordkust wordt het vanmiddag even ook wat droger. Temperatuur is 13 tot 18 graden. Morgen geleidelijk zon, vrijdag en zaterdag veel zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A15 richting Gorkum. Er staat tussen afrit Leerdam en de afrit Arkel 2 kilometer. Er is één reis ook dicht. En op de A27 Breda-Utrecht staan in beide richtingen voor de brug bij Gorkum files met een lengte van 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 In totaal zijn er nu zo'n 425.000 bijstandontvangers. Dat is het hoogste aantal sinds eind jaren 90. De stijging onder jongeren was het hoogst. Jongeren hebben steeds vaker kortdurende banen of een flexibel dienstverband... waardoor ze geen WW-rechten opbouwen en dus sneller in de bijstand terechtkomen. De ANWB wil dat er een onderzoek komt naar het aantal verkeersongelukken van de laatste tijd. De bond heeft geen exacte cijfers, maar heeft het gevoel dat het aantal ongelukken flink is gestegen. Vervoerdersorganisatie Transport en Logistiek heeft ook het idee dat er de afgelopen tijd meer ongelukken zijn gebeurd. Een duidelijke oorzaak is er niet en dat moet dus worden uitgezocht volgens de ANWB. De accijnzen op benzine, LPG en diesel gaan niet omlaag. Pomphouders en oppositie in de Tweede Kamer hadden daarom gevraagd bij het kabinet, omdat vooral tankstations in de grensstreek het moeilijk hebben en daardoor komt volgens de brancheorganisaties juist minder accijns binnen. Later vandaag komt Wiebes met een uitgebreid rapport over de hogere accijnzen en de gevolgen voor met name de grensstreek. De Spaanse enclave Melilla aan de noordkust van Marokko is opnieuw bestormd door een grote groep immigranten. Zo'n 400.000 mensen probeerden Spaans grondgebied te bereiken. Ongeveer 400 van hen lukte dat ook. De Spaanse regering heeft EU-geld e gevraagd voor de aanpak van de illegale vluchtelingenstroom. Het weer, in het noorden en het midden van het land regen, in het zuiden droog met af en toe zon.